Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel Europa mocht de afgelopen dagen naar de stembus voor een nieuw Europees parlement. En de uitslagen zijn binnen. In de uitslag van ons land zaten wat verrassingen. PvdA GroenLinks is de grootste met acht zetels. Volgens de Europese partijleider Bas Eickhout wordt het een uitdaging in het Europees parlement. Wat we in ieder geval zien is dat, eh, dat de Groenen een verkiezingsnederlaag leiden, deze verkiezingen. Maar tegelijkertijd dat je ook wel ziet dat het nog steeds moeilijker wordt... om een stabiele coalitie in het Europees Parlement te vinden. En dat wordt denk ik een uitdaging voor ons allemaal. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat Europa de komende jaren wel stabiel beleid kan gaan voeren. Want dat is keihard nodig als je kijkt naar de uitdagingen op veiligheid, op economie. De PVV krijgt zeven zetels. Dat is er één minder dan in de voorlopige uitslag van vorige week. En Volt heeft het juist beter gedaan dan gedacht. Die krijgen niet één, maar twee zetels. Nijmegen komt met extra maatregelen tegen pro-Palestina-demonstraties. Actievoerders bij de Radboud Universiteit mogen voortaan alleen nog maar op een parkeerplaats naast het sportcentrum staan. Ook geldt er een avondklok en mag er van 8 uur s avonds tot 8 uur s ochtends niemand in de buurt van de Unie komen. Afgelopen woensdag bezetten demonstranten een universiteitsgebouw en lieten teksten gespoten met graffiti achter. En RTV Oost ging langs bij postbode Jan. Hij was een fenomeen in Giethoorn omdat hij alles weet over het dorp. Ook toeristen kennen hem omdat hij in tv-programma's te zien was... van Frankrijk tot Singapore. En als mensen hem tegenkomen willen ze van alles weten. Nou, het is meestal, waar kan ik een bootje huren? Of een rondvaart? Of waar kunnen we lekker eten? Ja, dat soort dingen. Je bent ook gelijk een beetje een gids. Ja, VVV-kantoor zeg ik altijd. Ja, <laughs> het de VVV-kantoor. tourist information. Uh, eh, vooral Chinezen moet ik echt voor gaan poseren, zeg maar. En dan gaan ze naast me staan en ik drink weg en dan cheese. <laughs> Maar Jan is meer dan alleen postbode en een fietsend VVV-kantoor. Hij schreef ook al zeven boeken, waaronder een thriller die zich afspeelt in Giethoorn. En het weer nog. Denk vandaag aan je paraplu en regenjas, want de herfst is weer even terug. In het hele land wordt het grijs en regenachtig.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 en de christendemocraten blijven de grootste. De VS heeft de VN-veiligheid gevraagd om een stemming over een plan voor een wapenstilstand in Gaza. Dat regelt een onmiddellijk en volledig staakt het vuren, vrijlating van gijzelaars en een uitwisseling met gevangenen Palestijnen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen in Atlanta aan hun vierdaagse bezoek aan de VS. Ze brengen onder meer een bezoek aan het graf van Martin Luther King. Het weer bewolkt en vooral in het noorden veel regen. Bij veel wind wordt het 10 tot 15 graden.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 Up on the roof, love is 100 proof. You got me going higher and higher. In every window, there's a shadow or two. Making love in the night. love all night. Look around you at your dreams coming true. For once in your life.